Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte ziet er... Hij zei dat op de klimaattop in Parijs. Klimaatverandering kan niet alleen door staten worden tegengegaan, vindt de premier. Het doel is nog steeds dat de opwarming niet verder gaat dan 2 graden vergeleken met 1990. Om dat te bereiken is de medewerking nodig van bedrijven en maatschappelijke organisaties. In Nederland zijn DSM, Unilever en Heineken al goed bezig, vindt Rutte. De premier is optimistisch over de uitkomsten van de klimaattop. Hij hoopt dat er een juridisch bindend akkoord wordt gesloten. Surinaamse president Bouters eh, heeft herhaald dat hij bij de decembermoorden van 1982 niemand heeft omgebracht. Bouterse deed dat in een gesprek tijdens de getuigenis, een gesprekssessie met columnist en onderzoeker Sendu Hira. Diens broer werd op 8 december 82 doodgeschoten... samen met 14 andere tegenstanders van het militaire regime van toenmalig legerleider Boutersen. Op de getuigenis is veel kritiek van nabestaanden van de decembermoorden. Zij vinden dat Boutersen zich voor de rechter moet verantwoorden. Het strafproces met Boutersen als hoofdverdachte werd in 2012 opgeschort na een amnestiewet. Het Britse lagerhuis stemt woensdag over het voorstel om mee te doen aan de bombardementen op IS in Syrië. De Britten bombarderen nu alleen IS-doelen in Irak. Premier Cameron zei eerder dat hij zijn voorstel niet in stemming zou brengen... als hij er niet zeker van is dat een ruime meerderheid voor is. Labour-leider Corbyn is tegen, maar Cameron rekent erop dat een deel van de Labour-fractie voorstemt. Het weer, in het noorden tijdelijk droger, in het zuiden blijft het regenen.